Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat zijn regering niet van plan is op korte termijn de Palestijnse staat te erkennen. Het moet volgens hem onderdeel zijn van een breder plan voor een twee-staten-oplossing en blijvende veiligheid voor de Palestijnen en Israëliërs. Gisteren maakte de Franse president Macron bekend dat Frankrijk Palestina officieel zal erkennen als staat. Een docent uit Utrecht die verdacht wordt van ontucht met drie minderjarige leerlingen... had ook contact met andere meisjes. Er zijn expliciete beelden van hen gevonden op zijn computer en telefoon. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een tussentijdse zitting. Volgens het OM zijn vijf meisjes geïdentificeerd... maar wordt nog gezocht naar andere meisjes die op de beelden staan. De docent van 45 zit sinds januari vast. EU-voorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar dit weekend in Schotland om te praten over de handelstarieven. De ontmoeting komt op het moment dat de VS en de EU dicht bij het sluiten van een handelsakkoord zijn. Onderhandelaars koersen af op een Amerikaanse heffing van 15% voor Europese producten die naar de VS worden geëxporteerd. Volgens von der Leyen zal het gesprek vooral gaan over hoe de band tussen Europa en de VS sterk kan blijven. Bewoners van de Amsterdamse Wallen willen dat hun buurt een veiligheidsrisicogebied wordt. Dat vragen ze in een brandbrief aan de gemeente. Ze zijn de overlast door straatdealers en de dagelijkse incidenten met wapens beu. De gemeente en politie proberen al langer de overlast aan te pakken. Er kan bijvoorbeeld een straatverbod van 48 uur worden opgelegd, maar dat vinden de bewoners niet genoeg. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 12 tot 15 graden.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 Got a nice package, alright. Cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body, shaking that thing like you never. van Zandvoort. Dit is ZFM. Should or should I let it go?